Kees Groot met het NOS-journaal. Is vannacht betrekkelijk rustig. In de stad waren 16.000 agenten op de been om nieuwe rellen te voorkomen en dat lijkt redelijk gelukt. In andere steden waren wel incidenten. In Manchester zijn bijna 50 plunderaars opgepakt. In Nottingham werden railschoppers gearresteerd nadat een politiebureau in brand was gestoken. En ook in Leicester, Liverpool, Birmingham en Wolverhampton zijn tientallen mensen aangehouden. In navolging van Amerika en Europa lijken ook de beurzen in Azië wat uit het dal te klimmen. In Japan, Zuid-Korea en China begon de handel met 1 tot enkele procenten winst. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken liet gisteren weten dat de rente de komende twee jaar laag blijft. In het meer Lake Tahoe in Californië is het lichaam gevonden van een duiker die al 17 jaar was vermist. Doordat de man een wetsuit droeg en het water een temperatuur had van een paar graden boven nul, was het lichaam goed geconserveerd. De duiker is in 1994 waarschijnlijk overleden door medische problemen of door een mankement aan zijn uitrusting. Nieuw-Zeeland noemt een deel van Mount Cook, de hoogste berg van het land, naar de beroemde bergbeklimmer Edmund Hillary. De Nieuw-Zeelander was in 1953 de eerste die de Mount Everest beklom. Hillary overleed in 2008. De zuidkant van Mount Cook heet voortaan Hillary Ridge. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in eigen zak hebben gestoken. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector. Eerder vertrokken al een topambtenaar van president Rousseff en de Braziliaanse minister van Transport na beschuldigingen van corruptie. Het weer in de noordelijke helft veel bewolking en een paar buien. In het zuiden droger en wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files bij Rotterdam op de A4 vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet bij knoop Benelux, 3 kilometer. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer.